Uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. De man die in 2018 14 leerlingen en drie medewerkers doodschoot op een middelbare school in de Amerikaanse plaats Parkland is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. De jury pleitte eerder al voor levenslang en de rechtbank heeft dat vonnis bekrachtigd. Nabestaanden van slachtoffers hoopten dat de inmiddels 24-jarige Nicholas Cruz de doodstraf zou krijgen. Maar de twaalfkoppige jury was daar niet unaniem voor. En dat is in de staat Florida wel een vereiste om de doodstraf op te leggen. Op de N50 bij Kampen zijn drie doden gevallen bij een ongeluk. Dat volgde op een politieachtervolging. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. De toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Aanleiding voor de achtervolging was een geweldsincident in Bedum in de provincie Groningen. De politie kreeg daar aan het begin van gisteravond een melding over. een verdachte vluchtte daarna en nadat de auto van de verdachte was gezien op de N50... zette de politie de achtervolging in. Een Liberiaanse oorlogsmisdadiger die in Frankrijk tot levenslang is veroordeeld... woonde 12 jaar lang onopvallend in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Volgens Frankrijk deed hij in de jaren 90 mee aan massale en systematische martelingen. Hij was betrokken bij executies, verkrachting en cannibalisme. In 2001 ging hij naar Nederland. In 2012 kreeg hij de Nederlandse nationaliteit. Uiteindelijk werd hij in 2016 opgespoord door Liberiaanse onderzoekers. In de Verenigde Staten is het belangrijkste rentetarief opnieuw verhoogd met 0,75 procentpunt. Het is de zesde renteverhoging dit jaar. Het stelsel van centrale banken, de Fed, wil op die manier de forse prijsstijgingen tegengaan. Sinds de jaren 70 zijn de prijzen van voedsel nog nooit zo hard gestegen, terwijl de lonen achterblijven.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 <laughs> Twee 2, oh en laat me weer vliegen Ik wil niet dat het stopt Ik heb over jou gedroomd, jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overdrijf, de van stapel loop Verlies mijn concentratie, probeer het maar ik slaap niet Het gaat niet, want jij, jij, jij bent zoet als wij Ik raak weer afgeleid, maar geef mij maar ongelijk Je stroomt door mijn aderen, jij maakt me lijk.